moet daarvoor worden gestraft, vindt een Kamermeerderheid. In verschillende religieuze kringen worden homo's, biseksuelen en transgenders onderworpen aan behandelingen om hun geaardheid te veranderen. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen snel opheldering van premier Rutte... over de druk die hij heeft uitgeoefend om de doorrekeningen van het klimaatakkoord... pas na Prinsjesdag te publiceren. Uit documenten van Nieuwsuur blijkt dat de premier bang was... dat de klimaatcijfers het debat op Prinsjesdag en bij de algemene beschouwingen zouden overheersen. GroenLinks, PvdA en Forum voor Democratie vinden dat de premier informatie heeft achtergehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft burn-out officieel aangemerkt als ziekte. De WHO-lidstaten hebben op de jaarlijkse bijeenkomst in Genève burn-out samen met onder meer gameverslaving toegevoegd aan een catalogus met daarin 55.000 ziekten, symptomen en oorzaken van letsel. De organisatie beschouwt burn-out als een syndroom veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer. De Drentse geograaf en voormalig statenlid van de PvdA, Meent van der Sluis... heeft een monument gekregen langs de A7 bij Westerbroek... omdat hij als een van de eerste waarschuwde voor de nadelige gevolgen van de gaswinning in Groningen. De weduwe van de in 2000 overleden van der Sluis was bij de onthulling van het monument. Sparta en RKC zijn gepromoveerd naar de eredivisie. De Rotterdammers wonnen in Doetinchem van de Graafschap met 2-0... en werkten zo de 2-1-nederlaag uit de heenwedstrijd weg. RKC versloeg in een spectaculaire wedstrijd in Deventer Go Ahead Eagles. Het werd 4-5. De eerste wedstrijd was geëindigd in 0-0. En FC Utrecht heeft zich geplaatst voor de voorronde van de Europa League. In Arnhem won de ploeg van Dick Advocaat met 2-0 van Vitesse. De eerste wedstrijd was in 1-1 geëindigd. Het weer.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 Little bit of Ooh, yeah. My against the moon. Locked doors. Now I can just walk. I'm the world's greatest. it's the greatest. Can you feel it? Say the greatest, yeah. van ZFM. Via de kabel op